die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd... vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Oud-minister Hillary Clinton heeft het verhoor in het Amerikaanse congres overleefd. Volgens analisten had Clinton geen moeite met het beantwoorden van de vele kritische vragen. De congrescommissie ondervroeg Clinton over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om het leven. De Amsterdammer Hamza B. is in Marokko in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar cel veroordeeld. Volgens het Hof is hij medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. DNA-materiaal, glassplinters en een masker waren voldoende bewijs voor een veroordeling, vond de rechter. Mexico bereidt zich voor op de zware orkaan Patricia... die windsnelheden van 260 km per uur zou kunnen bereiken. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst... heeft de orkaan mogelijk rampzalige gevolgen. De autoriteiten aan de Mexicaanse westkust hebben de noodtoestand uitgeroepen... en delen zandzakken uit. Waarschijnlijk komt de orkaan morgen aan land. Het was gisteravond geen beste avond voor de Nederlandse voetbalclubs in de Europa League. Ajax verloor met 1-0 van Venerbatje. Ook AZ verloor zijn wedstrijd met 1-0 van het Duitse Augsburg. En Groningen speelde op de valreep gelijk tegen Slovan Liberec. In blessuretijd werd het 1-1. Het weer. Op sommige plekken begint de dag grijs door laaghangende bewolking. Overdag af en toe zon, in de middag weer meer bewolking. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A15 van Rotterdam naar Europort...